Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is met 48 gestegen naar 4566. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen werden 43 doden gemeld. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg met 88. Ook dat zijn er meer dan de melding van gisteren. De patiënten zijn niet allemaal de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis overleden of opgenomen. Er zit vertraging in de cijfers. Bovendien zijn het alleen de sterftecijfers van mensen bij wie corona is vastgesteld. De capaciteit van de intensive care afdelingen moet met ruim 600 bedden structureel omhoog naar 1531... om ook in de toekomst coronapatiënten te kunnen opvangen. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding en het RIVM. Bij de berekening is rekening gehouden met de groepsimmuniteit. 60% van de Nederlandse bevolking moet besmet raken. Dat zou leiden tot bijna 38.000 IC-patiënten de komende drie jaar. De politie in Den Haag heeft een demonstratie tegen de coronamaatregelen beëindigd. Zo'n 100 tot 200 mensen stonden op het plein en riepen dat de lockdown moet worden opgeheven. Op sociale media is te zien dat niet alle demonstranten de verplichte anderhalve meter afstand hielden. Het internationale journalistencollectief Bellingcat heeft een hoge medewerker van de Russische Veiligheidsdienst geïdentificeerd, die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij de voorbereiding voor het neerhalen van vlucht MH17. Generaal Andrei Ivanovich Bolaka hield volgens Bellingcat waarschijnlijk toezicht op het transport van Russische wapens vanuit Rusland naar het strijdgebied van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. In maart is in Nederland een rechtszaak begonnen over het neerhalen van vlucht MH17. Daar staan vier verdachten terecht. Drie Russen en een Oekraïner. En dan het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen regent het. Het is 12 tot 19 graden. Aan het einde van de middag wordt het droger en kan de zon even gaan schijnen.